Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het 9 uur. Jobboot met het NOS Journaal. De Dam in Amsterdam stroomt langzaam vol. Er staan inmiddels 4.000 tot 5.000 oranje fans. Er is plaats voor 25.000 mensen. Sommigen hebben de hele nacht bij het paleis gebivakkeerd... om maar vooraan te staan als de koninklijke familie om half elf het balkon betreedt. Over een uur tekent koningin Beatrix de akte van abdicatie in het paleis op de Dam... en is Willem-Alexander koning. Vanmiddag om twee uur vindt de inhuldiging plaats in de Nieuwe Kerk. Zo'n 5 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar de afscheidstoespraak van koningin Beatrix. De NOS, RTL 4 en SBS 6 zonden de toespraak van de vorstin om half negen gelijktijdig uit. Volgens de stichting Kijkonderzoek trok de NOS-uitzending op Nederland 1 bijna 3 miljoen kijkers. De drukte op Amsterdam Centraal valt tot nu toe mee. Wel waren er problemen tussen Hilversum en Amsterdam. Door een aanrijding reden er op dat traject geen treinen, maar de NS meldt dat het probleem inmiddels is opgelost. Koninginnennacht is in de grote steden zonder grote incidenten verlopen. Wel was het overal erg druk. De hulpdiensten in Amsterdam spreken over een rustige en beheersbare avond. In de hoofdstad werden rond de 70 mensen aangehouden... voor zaken als dronkenschap, geweld en belediging. En in Den Haag ging de Grote Markt tijdelijk op slot. Er konden geen mensen meer bij. Een gemiddelde deelnemer van de vrijmarkten haalt 92 euro op. Dat zeggen onderzoekers van de ING. De totale omzet schat ING op ruim 300 miljoen euro. De onderzoekers denken niet dat de omzet van tweedehands spullen tijdens de troonwisseling veel effect zal hebben op de economie. En dan nog ander nieuws. Bangladesh heeft de hulp na de ramp bij de textielfabriek in Dhaka zo goed aangepakt dat internationale hulp niet nodig was. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken tegen de BBC. Volgens hem hebben onder meer de VN en Groot-Brittannië hulp aangeboden, maar die hulp is afgewezen. Bijna 2500 van de 3000 mensen zijn gered. En dat gebeurt niet vaak bij een dergelijke grote ramp, aldus de minister. Het weer droog en in grote delen van het land zonnig. Alleen in het zuiden is het bewolkt. Het wordt vandaag 10 tot 15 graden. Dit was het NOS. Dit is John van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles zijn aangekondigd.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 Maar doen we natuurlijk met heel veel plezier tot aan vijf uur vanmiddag. Zandvoort op zondag met juist eh, single van de Submachine. Dat was Malden. Wat gaan we nu twee allemaal vanmiddag doen? Eh, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En de, de, komende dagen staan een bol van de activiteiten in en rondom Zandvoort. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er zijn weer genoeg activiteiten... waar u wellicht een bezoekje aan kan gaan brengen. En met name natuurlijk 30 april. Eh, we hebben natuurlijk de Zandvoorts nieuws in het korte tussen de muziek door. We gaan straks weer even schakelen met Willem van Densen... want die is voor ons aanwezig bij de, eh, op het circuitpark Zandvoort. En hij doet daarvoor verslag voor ons voor de American Sunday... Race dag op het circuitpark Zandvoort. En we volgen natuurlijk voor u ook het tweede uur eh, de eredivisie, de eredivisie voetbal. En de Feyenoord-fans kan ik eh, alvast geruststellen. Het gaat goed met Feyenoord. Ja, dat wilde ik ook net zeggen.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 En hoe is het daar, Willem? Ja, het is hier uh, prima toeven natuurlijk. het eh, is hier fantastisch, zeg je dan. <laughs> ja, nou ja, eh, superlatief eh, laat ik aan jou over. Oké, oké. Okay. <laughs> zie hier heel goed eh, toe, joh. net wat je zegt, American Sunday, ik heb het eerder al verteld. Alles wat wielen heeft in Amerikaans is, is hier vertegenwoordigd. Maar er is meer natuurlijk. nou ben ik nooit een grote fan geweest van country en western muziek. maar ik ga zo toch nog even een optreden, want om te horen is het wat minder, maar om te zien is leuk. <laughs> Ga je even line dansen? Nou, line dansen eh, doe ik niet aan mee, maar het is leuk. Maar er zijn nog veel meer activiteiten. Op dit moment is op de baan nog steeds eh, is de finale bezig van de Street Legal eh, Track auto's die op de weg ook eh, mogen rijden en die hier op het circuit tegen elkaar sprinten. Maar daarnaast eh, hebben we dan om eh, vier uur hebben we een Harley parade over het circuit. Nou, er zijn heel veel Harleys aanwezig hier. Gelukkig is er ook iemand die nog een plaatje achterop vrij heeft. Dus ik ga een rondje mee achterop die Harley om vier uur. Altijd leuk natuurlijk. En dat zijn allemaal eh, de activiteiten eh, ja, die zich hier afspelen. Lekker eten. Ik, heb, eh, ja, ik hou wel van een hamburger, maar de hamburger die ik hier kreeg, eh, ja, ik, eh, die meneer met die grote MC, eh, <laughs> die moet hier maar in het leer komen, want deze zijn echt lekker. Zo'n hele grote is dat, of niet? Ja, oh, ja oh, lekker. En, heerlijk joh. En dan erbij natuurlijk het Amerikaanse denken. Nou, jullie hebben het dier van de week, het dier van de week heb ik uitgekozen. Dat is hier boekwijzer. Nou, ook helemaal niks mis mee. Dus ja, prima toep hier daarnaast, eh, ja, al die auto's, het spreekt toch wel aan hoor. En eh, het mooie is, eh, twee weken terug was ik hier natuurlijk met de Duitse autoweekend. dan hebben die Duitsers, eh, ja, als je dan naar de mensen kijkt, eh, de mensen toen eh, hadden toch een bepaalde arrogance, <laughs> zullen we zeggen op de Duits. En als de buurman een mooie auto had, werd daar met afgunst naar gekeken van baas. Maar hier met die Amerikaanse auto's allemaal, oh, die is ook mooi van een ander en zo. Dus ja, die hebben niet de afgunst, maar meer de bewondering van uh, degene. Ja, dat, dat is wel leuk om dat uh, verschil in publiek en in mensen dan ook weer te zien. Gewoon hele goede stemming daar op circuitpark Stanford Willem. Ja, ja zonder meer, ja. Oké, nou, hoeveel mensen zijn er op circuit, eh, schatje? Nou, schatje, daar ook ik me niet meer zo mee bezig. <laughs> maar eh, mensen op het circuit, ja, als ik schat moet, ik vind het uh, Maar ja, ik denk dat 10 eerst komt, duizend dan. Hè, en misschien zit ik er naast maar ik denk niet dat ik er ver boven eh, zit, dat ik het te hoog inschat. Ik denk dat het misschien eerder nog meer als 10.000 zijn eh, als minder. Oké Willem, dankjewel voor de, eh, dit moment. Nog even nieuws over Feyenoord trouwens Willem, want die staan op dit moment met 4-0 voor. Oh, kijk eens aan zeg. Dus... Komt, komt, toch nog goed. Dus het gaat lekker met die Rotterdammers. Dankjewel Willem en om kwart over vier gaan we je weer spreken.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 Cool. keep chasing pavements even if en je hebt een computer tot je beschikking... zet even de webcam aan van CFM. Dan maak je wat mee hoor. Die Albert Jan die gaat helemaal uit zijn bol. Yo, de Chasing Pavements. En de webcam is eh, te zien eh, op www.zfmsalvoort.nl en kijk live mee. Mark, we gaan weer even kijken naar de tussenstanden in de eredivisie. Ja, uh, allebei eerste helft afgelopen. momenteel zullen ze ook beginnen aan de tweede helft. Maar de ruststanden zijn uh, 4-0 Feyenoord tegen Heracles. En, eh, zo, zo? Ja, ja, ja. ja. Goeie coach, zeker. Goeie coach. Eh, Ronald Koeman, hè? Groninger, hè? Kan niet missen. En waarschijnlijk Pelle, die wat eh, gedaan heeft. Ja, ja. 30 e minuut Pelle. Vervolgens Immers met de 3-0. En de 45ste minuut waarschijnlijk toch een, rode kaart voor Pasveer. De keeper van Heracles Almelo. En uh, Pelle is korte penalty, dus die, die maakt 4-0. Zo hé. Ja, dus die heeft er weer twee in liggen. Misschien dat die Boni trouwens voorbij gaat, dat zou toch mooi zijn. En dan eh, de tweede wedstrijd Pax Volle Utrecht nog steeds 1-1. En zometeen om half vijf gaat beginnen de wedstrijd Vitesse tegen Willem 2. Zometeen de evenementagenda ga je horen naar deze plaats van Robin tik Hier is de Blurred Lines. Malibu to Paribu. Yeah, I had a big machine, bad So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a hundred year, not there What I pull up on side, let you pay uh-uh. me back. Nothing like your leg I he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, hand wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refute dip pimp, and I'm a nice guy, but don't get it confused. Shake it up. like it hurt, like it hurt. What you doing like work? Hey, Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota Uh -huh. No more pretending Robbie Tick en de Blurred Lines uit de Euro Breakdown. De hitlijst van CFM die je elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5 met Jos van Dam. Het is inmiddels half 4 geweest, tijd voor de evenementagenda. Ik ga er even lekker voor zitten. Ja, ga maar even rustig zitten. Luisteraars, ja, terwijl uh, vele, vele autoliefhebbers... en met name Amerikaanse autoliefhebbers... zich momenteel eh, eh, terugvinden op het circuitpark Zandvoort... tijdens de American Sunday... gaan wij verder met de, de agenda. allereerst hebben we natuurlijk maandag 9 29 april, want dan is het Koninginnennacht. En eh, dat is, eh, daar is ook al, wordt ook een feestje gevierd. En wel aan het einde van de Haltestraat. Want vooruitlopend op de Kroningsdag organiseren twee horecaondernemers aan het eind van de Haltestraat de laatste Koninginnennacht op 29 april. Traditiegetrouw loopt Zandvoort voorop met het organiseren van Oranjefeesten... waarbij de horeca haar steentje meer dan bijdraagt. Zo ook dit jaar. Lauwen Hardy, De Lamstraal en Nop Productions... hebben de handen in één geslagen en willen de Zandvoorters en haar bezoekers... een onvergetelijke avond bezorgen... door een van de meest succesvolle bands van Nederland uit te nodigen... voor deze voorlopig laatste Koninginnennacht. Het podium Einde Haltestraat wordt ingeruimd voor de man... die zijn sporen meer dan verdiend heeft in de muziekscène. Onze collega Ruud Jansen. Ruud Jansen is zo zacht gezegd eh, een fenomeen. Iedereen, en dat zijn er velen die een optreden van hem meegemaakt hebben... weten dat Ruud alles kan spelen en inhaakt op de wensen van zijn trouwe publiek. De toetsen, toetsenvirtuoos en stemkunstenaar brengt zijn volledige band mee... en dat is dan weer een garantie voor dat alle bekende hits... vanaf de 60, e jaren tot en met nu voorbij komen. Vanzelfsprekend zal het einde Haltestraatplein oranje gekleurd zijn... en de horecaondernemers hebben weer zin in een geweldig feest. Dus aanstaande maandagavond vanaf 9 uur Einde Halterstraat... Ruud Jansen en his band live in Zandvoort. Dan de grote dag, dinsdag 30 april, Koninginnen, dag En, eh, en dan vanaf eh, ochtends vroeg zijn er al vele activiteiten in het dorp. Het gehele centrum van Zandvoort verandert in een gezellige rommelmarkt... waar je natuurlijk ook terecht kunt voor verschillende optredens en hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Vanwege de troonwisseling zal het programma er iets anders uit gaan zien dan voorgaande jaren. En eh, met name dan eh, met wat betreft de taartenwedstrijd, die gaat gewoon door in het ochtendprogramma. Dus eh, als u een taart wil winnen, hang de vlag uit en wie weet wint u dit jaar de taart. De Rommelmarkt, dat begint al heel erg vroeg en duurt tot twee uur. En daarvoor kunt u zich vervoegen op de Prinsessenweg. En het middagprogramma hebben we kinderspelen, jeugd van 2 tot met 15 jaar. En dat begint allemaal om 11 uur en duurt tot 3 uur. En dat wordt verspeeld op het Gasthuisplein en de Zwaluweestraat. Inschrijven vanaf half elf voor Café Nuf. Dan hebben we nog natuurlijk het middag- en avondprogramma. Nou, dat is dus muziek, feest bij de diverse horeca-ondernemers... in het centrum van Zandvoort. En dat begint al vanaf, dus hier staat twee uur... maar ik weet al dat er diverse gelegenheden om 12 uur open gaan... om u te kunnen ontvangen. Dan nog even vrijdag 3 mei hebben we in Café Oomstee hebben natuurlijk weer jazz. Homestead Jazz in de Zeestraat 62 en dat is vanaf 9 uur. de toegang is gratis. En voor meer informatie verwijs ik even naar www.oomstee.nl. Oh, nou, ik heb hem hier voor mij liggen. De nieuwe cd van Ruud Jansen. En daar staat allemaal eh, onder het thema van Dream Music 2013. Allemaal sfeervolle instrumentale stukken van Ruud Jansen op. Hij is net vers van de pers. Maar wat wij gaan draaien van Ruud Jansen... is eh, een nummer wat hij zelf gecomponeerd en geschreven heeft. Eh, en dat heeft hij geschreven naar aanleiding van eh, een dag of de nacht nadat John Lennon was neergeschoten in New York, heeft Ruud Jansen het volgende nummer opgenomen. Today I Lost a Friend. vanmiddag dus optreden voor Laurel en Hardy. En dat gaat heel erg gezellig worden, Albert-Jan en Mark. Vanaf 9 uur. Vanaf 9 uur. Absoluut. Wij zijn erbij, hè? Echt wel? Dat dacht ik ook. <laughs> Wat zit je daar weer te doen? Moeten ze maar even op de webcam kijken. Kunnen ze meekijken. www.zfmzalvoort.nl Kijk live mee. Tot aan 5 uur Zandvoort op zondag. aankomende dinsdag, dan is het Koninginnedag. En dan gaan we natuurlijk eh, met z'n allen lekker feest vieren, hè? Ja, zeker. Maar jij begint, eh, jij begint bij de burgemeester, hè? Ik eh, ga eerst naar de burgemeester, ochtends. Hoe was dat vorig jaar trouwens? Was dat ook leuk? Was ook leuk, ja. En wie komen daar dan zo, zo al op die dag? Nou, alle mensen die een lintje hebben gekregen. Ja, met eh, partner? met partner, Albert-Jan. <laughs> en eh, verder nog wat eh, speciale genodigden. Ja, maar wij beginnen natuurlijk de Koningin in de Nacht. Daarvoor gaan we maar met z'n allen naar Ruud Jansen. Want dat, wil, dat wil natuurlijk oh, ja, dat, is waar ook. dat wil niemand missen. Dan ga je dinsdag naar... En dan dinsdagmorgen om 9 uur naar de burgemeester. Nou, beetje slaap in mijn ogen nog, denk ik. Maar... Ja. Krijg je dan ook weer zo'n bordes-scène of is dat alleen voor de, de nieuwe? Nee, is alleen voor de nieuwe. Dus dan mag jij binnen blijven? Ja, nee, ik moet er buiten, buiten staan, hè. Ah, oké. Weet je nou hoe je stropdas moet eh, strikken? <laughs> Nee. <laughs> nog steeds niet? Nee. <laughs> dus ik neem hem uh, morgen even mee, dan mag jij het voor me doen. Ja, ga, gaan we even oefenen. heel goed. En wat ga je verder doen, eh, Albertje Nou, ik ga jou ophalen. ja. en dan hebben we daarna werkoverleg. Ergens in het dorp. gaan we even eventjes sfeertje proeven. En eh, dan gaan we langzaam een keer eh, richting Haldenstraat, denk ik. Hey Mark, blijf jij uh, in Zandvoort of ga, je, ga je het elders zoeken? De planning is, is dat ik in Zandvoort blijf. <laughs> De planning? <laughs> De planning, ja. Nee, morgenavond gewoon even goed Jansen en niks op de planning voor dinsdag. Je laat het gewoon even op je afkomen? Ik laat het op me afkomen.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 De zon schijnt lekker in Zandvoort. Dat ook lekkere zonnige muziek zo op zondagmiddag. Hier is Walking on Sunshine. Stripes Walking on Sunshine. Voor alle mensen die vandaag genieten van een heerlijke zonnige zondagmiddag hier in Zandvoort. Zometeen het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Met onder meer het gedicht van de week, bier van de week en nog vele andere onderwerpen. Graag tot zometeen na vier uur voor nog één uur lang Zandvoort op zondag. En de Black Eyed Peas zijn de laatste te samen met Sasha Mendes.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 van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.